een Klomp met het NOS-journaal. In de Democratische Republiek Congo zijn de afgelopen maanden 251 mensen vermoord door milities en rebellen. Dat gebeurde in de regio Kasai in het midden van het Afrikaanse land. De VN schrijft in een rapport dat er onder de doden meer dan 60 kinderen waren. Mensen werden levend verbrand, in stukken gesneden of doodgeschoten. In Kasai wordt vooral gevochten door Congolese veiligheidstroepen en een gewelddadige militie. Het conflict escaleerde toen een leider vorig jaar werd gedood. Sinds oktober zijn bijna 3400 doden gevallen. De Amerikaanse minister van Justitie, Jeff Sessions, heeft gezegd dat hij het lekken binnen de overheid stevig gaat aanpakken. Volgens hem is er een speciale FBI-afdeling opgericht om de zaken te behandelen. Er zouden al vier mensen zijn aangeklaagd die ervan verdacht worden dat ze illegaal geheime informatie hebben doorgespeeld. De afgelopen tijd kwam geregeld geheime informatie rond president Trump op straat te liggen. Het luizenbestrijdingsbedrijf Chick Friend wist dat het een middel gebruikte waar het verboden gif fipronil in zat, schrijft de NRC. De krant heeft facturen en e-mails waar dat uit zou blijken. In de facturen die het bestrijdingsbedrijf moest betalen werd het middel fiprorijn genoemd, waardoor Chick volgens NRC zou kunnen weten dat het om de giftige stof ging. Door een datalek in fotohokjes bij de Apenhul zijn honderdduizenden foto's en e-mailadressen van bezoekers maandenlang opgeslagen in een slecht beveiligde database. Een beveiligingsonderzoeker kwam er toevallig achter toen hij op bezoek was in het park in Apeldoorn en met zijn kinderen op de foto ging in het hokje. Hij zag dat er oude software werd gebruikt en kon binnen een paar minuten inbreken op de server. Hij vond ook informatie over zo'n 20 bedrijven. De beveiliging van de fotohokjes is inmiddels verbeterd. Het weer, vanavond overal opklaringen en vannacht op de meeste plekken droog bij een graad of 13.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 Dus zet je radio aan. En luister onze remix terug van DJ Dion I know I keep these feelings to myself, but I'm so far away from you. I don't wanna let you down. but What am I supposed to do? It's been three weeks at least now since I've been gone. And I don't even like the road. I'm just on the radio. And I'm not gonna tell you that I'm over it. Cause I think about it every night, I'm not sobering. I know I keep these feelings to myself, but I don't need nobody else. But you're not the only one on my mind. If I'm so I'm through my mind, driving me wild. I'm chasing every shade along the way, hoping that you find a love to make you blind, so everything else remains behind.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 Sing it one more God. time. thinking It feels like something's heating up. won't be in vain. Yeah, I can't even lie, I'm trying to see. Could you handle if I keep all the me? You've been saying a lot for a while now, so I hope you're not planning to slow down. With your act like there's nobody around. You've been saying a lot for a while now, so I hope you're not planning to slow down. We can act like there's nobody around. Boy, all you gotta do is touch me how I want you to.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 Slip and slide on the dance floor. Let's go, lose control. Three, two, one, drop it. the dance Let's go, lose control. Three, two, one, drop it. step back to the gang of boys. Let's go, lose control, slip and slide on the dance floor. Let's go, lose control, slip, slip and slide on the dance floor. Let's go, lose control, slip and slide on the dance floor. Let's go, lose control, slip, slip and slide on the dance floor. in de mix hier bij See It op jouw CFM. En jawel, vanavond, we flikken het weer. Bonus beat. We gaan door tot aan 12 uur, want zometeen naar de klok van 11 uur. The one and only DJ Dion. Sydney niet meer. Maar DJ Jumping Joey. Dat is toch weer even wat anders eh, vanavond. Ja, nou ja, eh, ik ga kijken wat ik ga doen. Ik ga denk ik gewoon lekker freestyle. Gewoon kijken, lekker rammen, rachten. We gaan naar boven, we gaan naar beneden. even kijken wat het publiek wil. Daarom. Kijk mee natuurlijk.